Citydijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie wil het laten repareren van spullen gemakkelijker en goedkoper maken. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan... waarin fabrikanten verplicht worden om 5 tot 10 jaar na aankoop... de optie om een product te repareren aan te blijven bieden. Binnen de garantietermijn moeten ze zelfs verplicht voor reparatie kiezen... als het goedkoper is dan een nieuw product aanbieden. Brussel hoopt met het plan de hoeveelheid afval te verminderen... En dat er minder nieuwe grondstoffen toe worden gebruikt, zodat de CO2-uitstoot vermindert. Het invoeren van de nieuwe spaartax loopt waarschijnlijk opnieuw vertraging op. Het kabinet had het doel om in 2026 belasting te heffen over het werkelijk rendement op spaargeld. Maar die datum is praktisch niet haalbaar, zegt staatssecretaris Van Rij in NRC. Vorig jaar werd de invoering ook al uitgesteld. Het RIVM en het Nijmeegse Radboud UMC bereiden zich voor op een mogelijke schimmeluitbraak bij mensen. De schimmel Candida auris verspreidt zich al snel in de VS... en duikt ook op in landen rondom Nederland. Bij mensen met een zwakke afweer kan de schimmel een ernstige infectie veroorzaken... en soms tot de dood leiden. Mensen met een gezonde afweer kunnen de schimmel zelf opruimen uit hun lichaam. De afgelopen vijf jaar is de schimmel in Nederland bij vijf mensen ontdekt bij een controle. Zij werden er niet ziek van. Ook al daalt het aantal woninginbraken al jaren... toch hebben Nederlanders vorig jaar bijna een kwart meer uitgegeven aan beveiligingssystemen. Zoals camera's en slimme deurbellen heeft het onderzoeksbureau Multiscope berekend. Aan alarmsystemen met camera's werd het meest uitgegeven, namelijk 236 miljoen euro. Dan nog het weer. Vannacht bewolkt met verspreid over het land buien. Het is een graad of 8 nu. Overdag meer regen met in de middag soms ook onweer, hagel en harde windstoten. Het wordt dan in de middag 12 tot maximaal 16 graden.